Uur. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In een auto die in het water is gevonden in de Groningse plaats Winschoten... zijn meerdere lichamen aangetroffen. De identiteit van de lichamen is nog niet vastgesteld... maar de politie houdt er rekening mee dat het kan gaan om de vermiste kinderen Emma en Jeffrey. De auto waarin de lichamen gevonden zijn is inmiddels uit het water gehaald. Het kenteken komt overeen met dat van de grijze Toyota... waarin de twee kinderen werden meegenomen door hun vader. Emma en Jeffrey zijn sinds zaterdagmiddag vermist. De politie zei eerder aanwijzingen te hebben dat de vader zichzelf en de kinderen van het leven wilde beroven. De Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk hebben opnieuw sancties aangekondigd tegen Rusland. Het is het 17e sanctiepakket sinds de Russische invasie in Oekraïne. De nieuwe sancties treffen onder meer 189 schepen van de Russische schaduwvloot. En ook ruim 30 bedrijven die direct of indirect betrokken zijn bij levering van wapens aan Rusland zijn toegevoegd. Op de sanctielijst staan nu in totaal zo'n 2400 personen en entiteiten. De sancties bestaan uit reisverboden en bevriezingen van tegoeden. Bij het Zuiderpark in Den Haag is iemand doodgeschoten. Na de schietpartij was er snel een ambulance ter plaatse en werd het slachtoffer gereanimeerd, maar dat was tevergeefs. vergeefs. De politie onderzoekt nog wat er is gebeurd en is op zoek naar de dader. De Amerikaanse acteur George Wendt is overleden. Hij was vooral bekend om zijn rol in de populaire tv-serie Cheers... die in de jaren 80 en 90 te zien was. Hij speelde Norm Peterson, een van de stamgasten in de bar waar de serie zich afspeelde. Hij was in alle 275 afleveringen te zien... en werd zes keer genomineerd voor een Emmy, maar won de prijs nooit. George Wendt is dinsdag in zijn slaap overleden, meldt zijn familie.